Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Lily en Hovik zijn terecht. De Armeense tieners zijn gezond en wel door de politie gevonden in Wiegen. Daar waren ze vannacht weggelopen uit het huis van hun grootouders... om uitzetting te ontlopen. Staatssecretaris Harbers besloot vanmiddag dat Hovik en Lily toch in Nederland mogen blijven... omdat hun veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. Volgens de advocaat van de kinderen is hun opa bij ze... en de twee laten weten ontzettend blij te zijn. Hun familie zegt dat rust nu het belangrijkste is... De politie spreekt nog met de kinderen om erachter te komen of er strafbare dingen zijn gebeurd tijdens hun vermissing. Daarna worden Lily en Hovik overgedragen aan hun voogd. Het vliegveld van Basra in Irak is bestookt met raketten. Ze zouden niet op het vliegveld terechtgekomen zijn. Het is niet duidelijk wie er achter die aanval zit. De onrust in de Iraakse stad is groot. De afgelopen dagen waren er gewelddadige protesten tegen de regering... vanwege de hoge werkloosheid en de slechte staat van de wegen. De miljoenenstad heeft maar een paar uur per dag elektriciteit... en duizenden mensen zijn ziek geworden door vervuild drinkwater. Bij de protesten in Basra zijn zeker elf doden en tientallen gewonden gevallen. Boven de Syrische provincie Idlib worden de zwaarste bombardementen in een maand gemeld. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat er zeker 870 bombardementsvluchten zijn uitgevoerd... door Syrische en Russische vliegtuigen. Idlib is het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië. Er wonen 3 miljoen mensen. De City Swim in Amsterdam gaat morgen niet door... omdat de waterkwaliteit te slecht is. Er is te veel E. coli-bacterie gemeten in het water... waardoor de gezondheid van de deelnemers in gevaar kan komen. Door het extreem droge weer en de vele regenval van deze week... is het riool overgelopen en is er te veel vervuild water in de grachten gekomen. Het weer, het is bewolkt en vannacht valt in het noorden soms nog wat neerslag. Morgen schijnt in het zuiden de zon geregeld. In het noorden zijn meer wolken en daar kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land.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 Save my vocals for celebration when my missions are complete. No need to vocally express a thing when my mind already demanded it to be. I'm searching and wanting that something raw. It's out there, I've seen it before. But this time I wanna manifest my thoughts. And I don't need someone's stamp of approval, it already passed inspection defined as rules, able to withstand the unplanned. So here I am, I am, I am. So here I am, I am, I am, I am. I, have no regrets. I was simply living, living, living. so much my feet don't move. Play the blame game, my conclusion was you. Wasted time, such a misspent youth. Just a day's rain, I was drowning under you. What a beautiful waste of time you were. Pleasure, pain that made it worth the hurt. What a wonderful place for me to learn. That if you turn up the heat, I like the burn. So go turn Talking about some fascinating, devastating beauties now. All the soul brothers, jitterbuggers, hip cats, and fancy hats, and pretty girls.